Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgers en andere mensen die weg willen uit Soudaan kunnen veilig het oorlogsgebied uit. Tenminste, daar hebben de vechtende partijen afspraken over gemaakt. Ze hebben ook afgesproken dat humanitaire hulp het Afrikaanse land in kan. En dat is hard nodig, zegt de chef van de Verenigde Naties. Aid must be allowed into Sudan. And we need secure and immediate access to be able to distribute it to people who need it most. Miljoenen mensen hebben dus direct hulp nodig. In Soedan wordt nu ongeveer een maand hard gevochten. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun burgers geëvacueerd uit het land. Een man van 36 uit Amstelveen is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De drugs waren afkomstig uit Zuid-Amerika en kwamen via Schiphol en de haven van Rotterdam ons land binnen. De marechaussee kreeg hem te pakken door het ontcijferen van chatberichten... die hij naar andere criminelen stuurde. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En chaos vannacht in Varsenveld in Gelderland. Tientallen koeien zijn daar ontsnapt en in het dorp aan de wandel gegaan. Ze lopen over de weg, door woonwijken en zelfs over een begraafplaats. Een deel is inmiddels gevangen en weer terug naar de wei gebracht... maar van een paar koeien is nog niet helemaal duidelijk waar ze uithangen veel gamers hebben na vandaag waarschijnlijk nog meer slaaptekort. Voor het eerst in zes jaar werd er vannacht weer een nieuwe Zelda gereleased. Gamejournalist Alicia weet alles van het spel. Het heeft een eh, fantasy setting en je speelt als de held Link... Eh, waarbij je eh, ja, kleine puzzels oplost, gereedschap en wapens verzamelt... en een grote open wereld verkent om nou ja, uiteindelijk het kwaad te verslaan en de wereld te redden. Sommige winkels gingen vannacht om 12 uur speciaal open, maar Alicia was daar niet bij. Ik heb eh, voorheen wel eens eh, meegedaan aan nachtopeningen. Eh, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar ik heb inmiddels de leeftijd bereikt dat ik toch liever gewoon in mijn bedje lig op tijd en de volgende dag wel ga spelen. Ja, nou, daar moet ze dan wel nog even op wachten. Haar Zelda is nu onderweg per post. Het weer nog veel grijs, maar ook opklaringen met flink wat zon bij max 22 graden. Vanmiddag zijn er wel stapelwolken met ook kans op pittige buien.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 me to now Cause any two can play And the big wheel keep on turning Neon burning up above It has its eye on the world Come on, take a low ride with me, girl On a tunnel of love Oh, love When it's been money for muscle on a, another worldly day ready for muscle and another girl I dig, another hustle just to, just to make it big and rock away, rock away.